Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Woningcorporaties gaan volgend jaar minder sociale huurwoningen verkopen. Een kwart van de corporaties heeft besloten de verkoop terug te schroeven, meldt Nieuwsuur. Ze hopen zo dat er genoeg huurwoningen overblijven voor alle asielzoekers met een verblijfsvergunning... en alle anderen die horen bij een urgente doelgroep. De afgelopen jaren is de vraag naar sociale huurwoningen gestegen. Dit komt onder meer doordat het aantal asielzoekers uit landen als Syrië en Eritrea is toegenomen... Het aantal vergunninghouders voor wie een woning gezocht moet worden is in twee jaar tijd bijna verdrievoudigd. Bij de grens tussen Griekenland en Macedonië zijn gevechten uitgebroken tussen vluchtelingen. Macedonië laat sinds een paar dagen alleen mensen uit Syrië, Afghanistan en Irak toe. Andere vluchtelingen uit onder meer Iran, Pakistan en Bangladesh zijn daar boos over en hebben de grensovergang geblokkeerd. De verschillende groepen zijn met elkaar gaan vechten. De Griekse oproerpolitie heeft ingegrepen. Mensen die Macedonië niet in mogen worden mee teruggenomen naar Athene. De atleten uit Israël die tijdens de Olympische Spelen in München werden gedood door Palestijnse terroristen zijn gemarteld. Dat zeggen nabestaanden van de slachtoffers. De Palestijnen gijzelden in 1972 een groep Israëlische sporters. Elf van hen kwamen om het leven. Vanaf het begin was onduidelijk hoe de gegijzelden behandeld waren. Op foto's van de omgekomen sporters zou blijken dat ze zijn gemarteld. De FIFA wil gaan hervormen. De voorzitter en de bestuurders moeten een maximale zittingstermijn krijgen van 12 jaar. Er moet ook een nieuwe organisatiestructuur komen en betere integriteitscontroles. Zo hoopt de Wereldvoetbalbond een einde te maken aan de corruptieschandalen. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de leden. Dat gebeurt eind februari, wanneer de FIFA ook een nieuwe voorzitter kiest. Het weer is bewolkt, maar wel droog. In het zuiden kan af en toe de zon schijnen. Het is een graad of 11. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen en harder waaien. Morgenochtend wordt het weer droog. Dan gaat de zon schijnen. En ook dan wordt het weer zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge al langzaam rijdend verkeer... Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft-Noord 4 en bij de afrit Berkel en Roderijs nog eens 4 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3 en vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel al 4.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 Om kwart over vier het gedicht van de week en om half vijf de column van Manny Schorel. Om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderen wereld van ZFM. Maar natuurlijk ook om half zes het weer voor het komend weekend. De eerste pakje is, kan het ook anders, van de Beatles. Here, There and Everywhere. Uitgebracht in juni 1966 op de album Revolver. En geschreven door Paul McCartney. Paul was bijzonder geïnspireerd door de Brian Wilsons lied God Only Knows van de Beach Boys. Gevolgd door de Godfather of Soul, James Brown, met Woman. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens je veel luisterplezier. watching What makes men jealous of each other? Sometimes turn against his brother. Now here's the reason. She makes a cloudy day seem bright. She makes a nightmare turn into the warmest night. You know, she makes trouble seem so soft. She can turn the hardship, and she makes it so easy to cross. She brings life into the world over and over again. No man in the world could ever bear those things. She never lets you know when she feels bad, and she smiles when she feels sad. And once you and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I want to know what makes man stop time. evenementenkalender van december. 6 december, Zandvoort Lacht. Stand-up comedian uit Amsterdam Beach Hotel, aanvang 8 uur. De 11e, Hollandse avond, live muziek met onder andere Yves Berendsen en Williams Pub, Haltestraat. De 12e, IJsbaan Zandvoort, start van drie weken ijspret op het Raadhuisplein tot en met 3 januari. 13 Jazz in Zandvoort met Simon Richter. Theater de Krocht, aanvang 14.30 uur. 30. De 17e, Ladies Night. Cocktails Night. Williams Pub, Haltestraat.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 Ik probeer een felle kleur, zet lijnen, kris en kras. Kronkel overwegen, danig in mijn sas. Ik veeg zachte, tere tinten, manen tot verzet. Even stil te blijven bij wat is neergezet roekeloos palet, mengend met elan. Overzie ik slechts heel even, ga verder aan de gang. Boeiend, blozend, kleurrijk, komt de dag tot leven. Schaterend om te kleuren, die ik hem heb gegeven. shake, a shake, a sugar, but you never shake me. Uh uh uh. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. I squeeze you tighter than a grizzly bear. Uh -uh. Yes, oh. stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear it apart. I try to take a tiger from his daddy's side. And that's how our love is gonna keep us tied. Uh-huh. stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I am the kitchen, I in the hall. I ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you, I'm the kissing starts. A team of wild horses couldn't tag us apart. I thought they could tiger from daddy's side. And that's how love is gonna keep us tied. Uh-huh. Yes, sir, oh. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm... Vierde winter in Zandvoort aan Zee. Halverwege december verantwoordt Zandvoort aan zee in een waar winterwonderland. Met onder andere een ijsbaan op het Raadhuisplein... een wenspaviljoen aan zee, een sprookjeswandeling... en diverse kerstconcerten komen u helemaal in de sfeer. Natuurlijk staan er met kerstdagen weer heerlijke gerechten op het menu... en natuurlijk luiden we het nieuwe jaar in met de oudste nieuwjaarsduik van Nederland. negende keer wordt de kerstver Kerst op Landgoed Keukenhof georganiseerd... op het mooie landgoed Keukenhof in Lisse. Na het gigantisch succes van de afgelopen jaar niet één, maar twee weekenden. Ze zal in het weekend 4, 5 en 6 december het thema Lichtjesfeest krijgen... en het weekend 11, 12 en 13 december het thema Dickens. Net als de afgelopen jaar is de kerstver in 2015 gratis toegankelijk. De parkeerkosten voor de auto zijn 6 euro per dag op het parkeerterrein van de bloemententoonstelling. De locatie van de markt is de Nieuwe Plantage. Kom genieten van de gezellige sfeer, het open podium, de kerstmarkt... diverse kinderactiviteiten en nog veel meer. time ago On graduation day You handed me your book I signed this way Roses are red, my love Violets are blue Sugar is sweet, my love But not as sweet as you we dated through high school And when the big day came I wrote into your book Next to my name Roses are red, my love Violets are blue Sugar is sweet, my love as sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. my love. Good luck, may God bless you. Is that your little girl? She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book to roses. my love, but not as sweet as you. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. column van de week van... Waar ligt de grens? Het beangstigt mij enigszins dat zoveel geïndoctrineerd raken door IS. Hoe krijgen jihadisten personen zover om een ideologie over te nemen? Als je nagaat met hoeveel overredingskracht ze op potentiële nieuwe aanhangers inspreken en ze gehoord worden dan vraag je je af waarom deze klaarblijkelijke communicatievaardigheden niet op een andere manier worden ingevuld. Potentiële nieuwe aanhangers worden gouden bergen beloofd. Maar iemand binnenhouden door hem of haar het idee te geven dat zichzelf op te offeren een soort ode aan het geloof is, dat snappen de meesten onder ons niet. Zou er iets evenredigs kunnen bestaan waardoor wij ook gaan geloven in wat ons verteld wordt? Of zijn we daar te nuchter voor? Ik vraag me wel eens af hoe ze te werk gaan. Wat maak je zo trots om met bomgordels om te poseren... terwijl je een vredesteken maakt met je vingers? Wat bezielt je toch dat je trots en vrolijk in een YouTube-filmpje vertelt... dat je vroeger jetskis, motorfietsen en squats achter je jeep trok... en nu bloederige slepende lijken van ongelovigen... Er is iets falikant mis in de hoofden die zo denken. Maar erger nog, hoe weet je deze verschrikkingen als goed op anderen over te brengen? En hoe ver staan potentiële nieuwe aanhangers van zichzelf af om daarin mee te gaan? Adelhamed Abbaoud, het vermoedelijke brein achter de aanslag van Parijs, recruteerde vele jongeren voor IS, waaronder zijn 13-jarige broer. Ik vraag me af hoe dat mogelijk is. Hoe kan zo'n jong kind überhaupt zonder zijn ouders de grens over? En waar waren zijn ouders in deze? Maar dan hoor je dat hulp is gevraagd. Dan hoor je dat hij is opgepakt voor ontvoering. Dan hoor je dat de ouders zich totaal geen raad meer wisten met de situatie. Dan hoor je dat zelfs zijn familie bad om zijn dood. De meeste kinderen in ons land wachten vol verwachting op de Sint. Daarentegen krijgen kinderen in Amerika lessen in hoe een pistool te hanteren. Vertel mij, waar ligt de grens? Mandy Schorel parkeren in Zandvoort aan Zee. In Zandvoort aan Zee is het hele jaar door van alles te beleven. Niet alleen is het strand een heerlijke plek om een frisse neus te halen... ook het dorp is de moeite van het bezoeken waard. Deze winter bezoekt u Zandvoort aan Zee extra voordelig. Want tot 1 maart parkeert u op de boulevard en in het centrum voor slechts 50 cent per uur. Daar krijgt u toch zin in Zandvoort van? in Zandvoort aan Zee. Tijdens de winterwondermaand wordt op diverse locaties leuke activiteiten georganiseerd. Natuurlijk kunnen muziekevenementen en kerstconcerten hier niet aan ontbreken. Denk eens aan een live optreden van de coverband Crush, jazz in Zandvoort en een kerstconcert met het Maastrichter Staar. Wilt u zelf meedoen? Kom dan naar het Openlucht Kerstzang op 24 december. ritme van Zandvoort. land was made for you and me. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me the endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. of the blinding desert. And all around me, a voice was sounding. This land was made for you and me. This land stop running. meeste stukken. Wanneer de troepen van Saddam Hussein in april 2003 tijdens de Amerikaanse invasie het Nationaal Museum van Irak in Bagdad hebben opgegeven, krijgen plunderaars vrij spel. Wat volgt is met zo'n 14.000 verdwenen stukken vermoedelijk de grootste museumroof ooit. De schok, want het museum heeft fondsen van meer dan 5000 jaar oud. En het zijn niet de minste. Irak geldt als de bakermat van onze beschaving. In het toenmalige Mesopotamië ontstonden de eerste steden en aan het Babylonische Rijk hebben we vindingen als het schrift en de oudste bekende wetten te danken. Gelukkig hebben museummedewerkers de belangrijkste stukken verstopt voordat de rovers kwamen. En wanneer de conservatoren het weer voor het zeggen hebben... beloven zij de inwoners van Bagdad dat ze niet gestraft zullen worden... wanneer ze de gestolen voorwerpen terugbrengen. Een succes! Gericht speurwerk levert ook duizenden stukken op en ook via handelaren hebben overal ter wereld komen eigendommen van het museum weer boven water. feel like I could die. Bye bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy. I sure am blue. Goodbye, my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's Theater de Luifel, Herenweg, Heemstede, 5 december. De paardenpoetser, een try-out van Lebbers. Lebbers heeft het weer bijgeleerd. De man van de schepserige ideeën, inspiratie en ongebreide energie is terug. Lebbers heeft weer bijgeleerd. Zijn voortdurende inzicht en wijsheid met het klimmen der jaren gekoppeld... aan een bewijzendrang en te veel energie voor zijn leeftijd... levert weer een heerlijke avond op. En het verhaal van de paardenpoetser? Dat vertelt Lebbers u wel. Theater de Luifel, Herenweg in Heemstede. Theaterlijn 023 548 3838 en de kassa is Herenweg 96 in Heemstede. De openingstijden van de kassa van maandag tot en met donderdag van 9 tot 4 en vrijdag van 9 tot 12. Theo, wir fahren Theo. Wir fahren nach Lodz. Steh auf, du faules Murmeltier. was wel duidelijk. Fikke Andros met Theo weer vaag naar Lots.